Ik de met het NOS Journaal. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam vreest dat de verdachte in de grote zedenzaak veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan werd aangenomen. Robert M. heeft gezegd dat er 30 tot 50 slachtoffers zijn. Maar na gesprekken met ouders verwacht Van der Laan dat het er meer zijn. Gisteravond was er opnieuw een bijeenkomst voor ouders. Daar kwamen zo'n 500 mensen op af. Vandaag zijn op de twee kinderdagverblijven waar M heeft gewerkt permanent medewerkers van de GGD aanwezig. In een ziekenhuis in Washington is de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke overleden. Holbrooke werd vooral bekend als de drijvende kracht achter de Dayton-akkoorden van 1995... die een eind maakte aan de oorlog in Bosnië. Sinds begin 2009 was hij speciale gezant voor de VS in Afghanistan en Pakistan. Richard Holbrooke is 69 jaar geworden. In Tilburg zijn tientallen mensen geëvacueerd vanwege een grote brand. Die ontstond in een houthandel en is overgeslagen naar een bedrijventerrein. Daar staan verschillende loodsen in brand. Inmiddels breidt het vuur zich niet verder uit, maar het blussen gaat nog uren duren. Er wordt rekening mee gehouden dat er bij de brand asbest is vrijgekomen. CDA-minister Van Bijsterveld van Media wil het derde publieke televisienet voorlopig behouden. Dat zei ze tijdens het debat in de Tweede Kamer over de mediabegroting. In het regeerakkoord staat dat een zender kan worden geschrapt als het aanbod door de bezuinigingen verschraalt. De minister voelt zich voorlopig niet genoodzaakt hiervoor te kiezen. De omroepen moeten 200 miljoen euro bezuinigen. Het woord gedoogregering is het woord van het jaar geworden... in de verkiezing van woordenboekuitgever Van Dalen. Op de tweede plaats eindigde het woord deggeren, bekend geworden door het tv-programma O.O. Gerzo. Deggeren is het tegen elkaar aandansen... waarbij de daad wordt nagebootst. Andere genomineerden waren onder meer Balansbandje, Dreig, Tweet en Knetterrechts. Het weer, het kan glad zijn door de sneeuw van gisteravond of door bevriezing van natte weggedeelte. Vandaag af en toe zon en alleen in het noordwesten kans op een